Verder wil Zijlstra dat beter presterende opleidingen meer geld krijgen. Ook moeten instellingen zich meer specialiseren om zo een eind te maken aan de wildgroei aan allerlei studierichtingen. De Iraanse ambassadeur in Den Haag weigert om meer informatie te geven over de dood van Zahra Bahrami. Gisterochtend leverde een gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken niets op. Daarom werd hij uitgenodigd om s'avonds opnieuw langs te komen, maar hij kwam toen niet opdagen. Vandaag wordt hij voor de derde keer ontboden. Ook de Nederlandse ambassadeur in Iran lukt het niet om de opheldering te krijgen over de dood van Bahrami. In de Utrechtse TBS-kliniek Tweelanden is vorige maand kinderporno gevonden. Het gaat om een paar afdrukken en een dvd die in een voorraadkast lagen. Op computers is geen materiaal aangetroffen en ook een dader is niet gevonden. Wel wordt er nu strenger gecontroleerd. In de TBS-kliniek in Utrecht zitten onder andere delinquenten... die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik van kinderen. Door een enorme brand in de Filipijnse miljoenenstad Manila zijn zeker 25.000 mensen dakloos geworden. Het vuur verwoestte ongeveer 500 huizen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en valt het aantal gewonden erg mee. Een tiental bewoners zou lichte brandwonden hebben opgelopen. De brand is waarschijnlijk door kortsluiting ontstaan. In zijn woonplaats Amsterdam is de oud-springruiter Anton Ebben overleden. Hij beleefde in de jaren 70 zijn grootste successen. In 1977 won Ebben met de Nederlandse ploeg goud op het EK in Wenen. De Ruiter Equipe werd in dat jaar gekozen tot sportploeg van het jaar. In 1978 werd Ebbe met de landenploeg tweede op het WK in Aken. Hij bereed twee legendarische paarden, Kairouan en Jumbo Design. Anton Ebben is 80 jaar geworden. Het weer dan nog, alleen in het zuidoosten vanochtend nog veel bewolking. Op andere plaatsen zonnig en droog. Vanmiddag overal zon. Geleidelijk neemt de wind in kracht af.